moet met het NWS-journaal. De GGD begint dinsdag met de vaccinatie van 90-plussers die nog zelfstandig wonen... en mobiel genoeg zijn om naar een vaccinatielocatie te komen. Dat geldt voor zo'n 45.000 mensen. De 90-plussers die niet mobiel genoeg zijn worden later thuis door de huisarts gevaccineerd. Vanaf eind deze week krijgen ook zelfstandig wonende ouderen tussen de 85 en 90 een uitnodiging voor een vaccinatie. Hoe snel deze groep van 220.000 mensen kan worden ingeënt is volgens de GGD afhankelijk van de levering van de vaccins. In het tiental gemeenten waren er gisteravond avondklokrellen... waaronder Tilburg, Enschede, Venlo en Den Haag. Spullen werden vernield en de politie is bekogeld met vuurwerk en stenen. Hier en daar is de ME ingezet, in Limburg ook de marechaussee. In Enschede is geprobeerd de ruiten van een ziekenhuis in te gooien. Hoeveel mensen de politie in totaal heeft opgepakt is nog onduidelijk. Volgens de Nederlandse politiebond waren de rellen dit weekend de ergste in 40 jaar. In Eindhoven werden ME'ers volgens de bond met messen aangevallen. De burgemeester van Eindhoven zegt bang te zijn dat we op deze manier op weg zijn naar een burgeroorlog. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad spreekt van corona-hooligans. En minister Grapperhaus noemt het crimineel gedrag. De railschoppers in Eindhoven waren er gisteren overduidelijk op uit om geweld te gebruiken, zeggen de gemeente en de politie. In Eindhoven ging het mis nadat een illegale demonstratie tegen de coronaregels werd beëindigd door de politie. Het bleef daarna lang onrustig in de binnenstad. Railschoppers richten vernielingen aan en er werden winkels geplunderd. In totaal zijn er in Eindhoven 55 mensen opgepakt. De politie hoopt nog meer mensen aan te houden. Het weer in het zuidoosten kan nog wat lichte sneeuw vallen. Vooral in het zuiden kan het ook glad zijn. Overdag is het op een enkele winterse bui na droog. Met soms wat zon en het wordt zo'n 4 graden. S'avonds trekt er weer neerslag over. Dit was het NMS Journaal.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 She's my fantasy. Gotta let her feel it. This is a woman inside. She's more than a basic dream. She's my fantasy. Cause she belongs. think I'm crazy The way I've been craving If I put it quite plainly Just give me them babies So what you doing tonight?